Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Carmen Verheul met het NOS Journaal. NRC Media is verkocht aan het mediabedrijf Het Gesprek en investeringsmaatschappij Egeria. Volgens huidige eigenaar de persgroep is de deal rond. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. NRC Media is eigenaar van NRC e Handelsblad en NRC Next. De ondernemingsraad en de redactieraad van de twee kranten stemden gisteren met de overname in. NRC Media zegt veel vertrouwen te hebben in de nieuwe eigenaren. De persgroep moet van de Nederlandse mededingingsautoriteit een deel van zijn krant afstoten... omdat het marktaandeel anders te groot wordt. In Kazachstan is met succes een Soyuz-draagraket gelanceerd. Aan boord van de capsule zijn een Rus, een Amerikaan en een Japanner. Ze zijn op weg naar het internationaal ruimtestation ISS, waar ze een half jaar zullen blijven. De capsule wordt over twee dagen aan het ruimtestation gekoppeld. De drie voegen zich dan bij een Amerikaan en een Rus die al langer in het ISS aan het werk zijn. De 14-jarige zeilster Laura Dekker is terecht. Ze is opgedoken op Sint Maarten. Ze werd daar opgepakt nadat ze was herkend van het internationaal opsporingsbevel. Hoe ze op Sint Maarten is beland en hoe het met haar gaat wil de politie niet zeggen. Geprobeerd wordt nu haar zo snel mogelijk naar Nederland te krijgen. Het meisje werd vrijdag opgegeven als vermist. Ze had een brief achtergelaten voor haar vader en 3500 euro aan contant geld opgenomen. Laura Dekker wilde solo de wereld rondzeilen, maar ze kon niet vertrekken omdat ze door de rechter onder toezicht is geplaatst. In Los Angeles is de Amerikaanse filmactrice Brittany Murphy overleden, vermoedelijk aan een hartstilstand. Ze was 32 jaar. Murphy brak door met films als Clueless en Eight Mile, waarin ze de vriendin van rapper Eminem speelde. Ze heeft bijna 40 films op haar naam staan en ook was ze een van de stemmen in de animatiefilm Happy Feet.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 Gotta know to get dough, and he better be street. I like them boys over there, they looking strong tonight. Strong tonight. Just might give one the phone tonight. tonight. in the dickies in my zone tonight. zone tonight. He don't know it might be on tonight.